Robert Baltus met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het Witte Huis. Hij diende het nodige papierwerk in bij de federale verkiezingscommissie... vlak voor zijn persconferentie op zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Hij is de eerste formele republikeinse kandidaat voor de presidentsnominatie in de presidentsverkiezingen van 2024. Trump zei al ruim een week geleden dat hij vandaag met een grote aankondiging zou komen. De raket die gisteren explodeerde in een Pools dorpje aan de Oekraïnse grens... is mogelijk niet vanuit Rusland afgevuurd. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd... na overleg met landen van de G7, Nederland en Spanje... die bij elkaar zijn op het Indonesische eiland Bali vanwege de G20-top. De raket, die aan twee mensen het leven kostte, was wel in Rusland gemaakt... zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. De Poolse president Duda denkt dat de raketaanval een eenmalig incident was, zo meldt persbureau Reuters. Polen heeft de paraatheid van het leger verhoogd. En de NAVO houdt morgen een ingelast beraad over de aanval... waarbij twee mensen dus omgekomen zijn. De Amerikaanse president Biden heeft Duda de volledige steun aangeboden in het onderzoek. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. Feyenoord is door de UEFA hard gestraft voor de ongeregeldheden in de eh, Euroleague-wedstrijden tegen Sturm Graz en Lazio Roma. Supporters staken in die wedstrijden vuurwerk af en gooiden met voorwerpen. Daarom mag Feyenoord in de achtste finales van de Europa League geen eh, uitsupporters meenemen. Bij de thuiswedstrijd moet een deel van de Kuip leeg blijven. Daarnaast legde de UEFA meerdere boetes op aan Feyenoord... die bij elkaar meer dan een ton bedragen. Het weer vannacht trekt de regen over het land. Minima rond 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Overdag een mix van wolken en zon.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 Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I, I carry with me. You and I. You and I are everywhere. I wish you could be there See the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory.